Van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne en de Europese bondgenoten verwachten vandaag een aangepast vredesplan klaar te hebben om voor te leggen aan de Verenigde Staten. Gisteren was er overleg in Brussel tussen president Zelensky, de leiders van de Europese landen en vertegenwoordigers van de NAVO en de Europese Unie. Volgens Europa werden de Oekraïense belangen vergeten in het vorige plan dat de VS samen met Rusland opstelde. Er zijn nog geen details bekend over het Europese voorstel. Bij een agrarisch bedrijf in Alfa aan de Rijn is gisteravond laat brand uitgebroken. Bij een loods op het terrein sloegen vlammen uit het dak. Binnen stonden enkele paarden. Die zijn volgens de brandweer op tijd naar buiten gehaald en zijn veilig. Er heeft even rook over woonwijken getrokken. De oorzaak van de brand in Alfa aan den Rijn is niet bekend. De Amerikaanse miljardair Jared Isaacman krijgt waarschijnlijk de leiding over ruimtevaartorganisatie NASA. De benoeming is goedgekeurd door een comité in de Senaat. Dit jaar nog moet de voltallige Senaat erover stemmen. Hij volgt een interim bestuurder op die door president Trump werd benoemd. Isaac Mann ging zelf twee keer de ruimte in en was de eerste ruimtetoerist. Hij financierde ook projecten van SpaceX. De NASA staat voor grote uitdagingen. Als het aan de regering ligt moet er 18 miljard dollar bezuinigd worden. Bij Red Bull Racing stapt adviseur Helmoet Marco op, melden meerdere media. De Oostenrijker stond lang aan het hoofd van de opleidingen en geldt als ontdekker van Max Verstappen. Een reden voor zijn vertrek is niet bekend. Hij is de vierde topman in anderhalf jaar tijd die weggaat bij het raceteam. Het weer in de loop van de nacht regen, trekt de regen van zuid naar noord.